Het dodental staat nu op 76. Er worden nog 238 mensen vermist. In Christchurch zijn inmiddels een aantal buitenlandse reddingsteams actief, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en Japan. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat een groot aantal gebouwen instabiel is. Zo dreigt een hotel van 26 verdiepingen in te storten. De schade door de aardbeving wordt voorlopig geschat op 12 miljard dollar. Een transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht vliegt vanmorgen naar Tripoli om Nederlanders op te halen. Het Hercules-toestel landde gistermiddag op Sicilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde uit veiligheidsoverwegingen niet meteen doorvliegen naar Libië. De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders hebben de ambassade laten weten dat ze Libië willen verlaten. Ook het Nederlandse fregat Hare Majesteits Tromp haalt mensen op in Libië. Het schip komt naar verwachting vrijdag aan. De Belastingdienst heeft vorig jaar 4,5 miljoen euro teruggevorderd van wiettelers in Limburg. 80 kwekers kregen naheffingen en boetes opgelegd. Sommigen moesten meer dan 200.000 euro betalen. Staatssecretaris Wekers van Financiën is tevreden. Voor de regionale zender L1 noemt hij de gezamenlijke actie van Belastingdienst, politie en het OM een begin. Door criminelen te raken in hun portemonnee tref je ze het hardst, zei Wekers. Hij wil de aanpak ook invoeren in de rest van het land. Dan is weer nog vannacht vooral in het oosten nog motsneeuw. Vanuit het westen geleidelijk overal regen. Overdag eerst regenachtig, in de middag droog. En het wordt 3 graden en in Groningen en 8 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.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 Hier bij de Nacht ging dan was de vader op Radio in het muziekprogramma... met muziek van heinde en verder, van dichtbij en van alle genres. En hebben we het over alle genres komend uur... dan confronteer ik je met klassieke muziek. Ja, ja. Ik heb het vorige uur al verteld. Dat heeft te maken met een fragment dat te horen is in de film... die op dit moment eh, volle zalen trekt, namelijk The King's Speech. Over een half uur. Dat muziekfragment waarop de king spreekt tot het volk. Goed, zojuist dus Bud Powell, een man die het niet allemaal mee zat in zijn leven... want hij had eh, psychische problemen, fysiek zat het hem ook niet lekker mee... en dat nog gecombineerd met eh, alcoholisme. Ik bedoel maar, hij is uiteindelijk 41 jaar geworden. Hij overleed om precies te zijn op 31 eh, juli 1966, Bud Powell, de pianist... Van de volgende plaat had ik toen ik het uitkwam nooit verwacht dat het een hit zou worden. Dat het in de top 40 zou komen.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 Deze eh, merkwaardige, wel heel aparte plaat van eh, James Blake. Er is ook een album van hem verschenen onder de titel James Blake gewoon. En daar vind je natuurlijk ook dit op Limit to Your Love. James Blake. Nederlandse muziek nu. En die komt van de groep Rigby. We hebben net een album uitgebracht. Solid Ground is de titel daarvan. You close your eyes and watch you sleep. I think about all you have done and all that you mean to me. Mm. You search the world till you can. Oh. van deze Nederlandse band net een nieuw album uit onder de titel Solid Ground. En daarop vind je ook dit eh, vrije fraaie melodietje. Always You, zo heet het. En de heren hebben het druk om hun album te promoten. Zo waren ze afgelopen week te gast bij eh, Geel Belen op 3FM. En morgen, morgenmiddag, dan zijn ze weer eh, op Radio 2 te horen... in het programma van Willem-Jan Roodbeen. Always You, dat hoorde je van Rigby. En dit wordt Sophie Zalmani. it wasn't the ocean, wasn't the breezes, wasn't the white sand, there might be no need if I could sleep through the cold nights, if I could breathe and eat, or if I had worked all summer, maybe I wouldn't feel so humble. Oh, you, it's always you, it's always you. red roses weren't so lovely if wine didn't taste so good. If stars weren't so romantic, then I could do what I should. Oh, you, it's always you, it's always you. Oh, you, it's always you, it's always you. your head to understand it. I go twice around the world. 1995 of was 1996 toen ik in Frankrijk op vakantie was... en deze plaat daar regelmatig op de radio hoorde. Dagelijks, ettelijke keren. Sophie Zelmani dat was haar naam. En als je dat regelmatig op de Franse radio hoort... dan denk je van, nou, dat zal wel een Française zijn... met een iets wat mediterrane naam als Zelmani en Sophie. Nou, niks is minder waar. De dame die komt uit eh, Stockholm, Zweden. Maar ze had in ieder geval wel een hit daar in Frankrijk... met dit Always You in de jaren 90. En daarna hebben wij niet zoveel meer van haar gehoord... maar ze is nog steeds actief. Ze heeft net een nieuw album uit, Sophie Zelmani. En dat album dat heet I'm The Rain. Maar ik je nog eens een keer luisteren naar een plaat... die hier destijds ook regelmatig gedraaid is op de radio... namelijk Always You van Sophie Zelmani. Chet Baker zingt en speelt trompet. Whenever it's early twilight I watch till the star breaks through. Funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I often do. not a rose I touch, it's always you. If a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the funny each time I fall in love. It's all if a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely dare me to be untrue. Funny each time I fall in love, it's always you. Opgenomen 23 juli 1956. Toen was Chad Baker bezig met de opname van de CD Chad Sings. En er was ook nog duidelijk een pianist door. En dat was namelijk het pianospel van Kenny Drew. Verder Chad Baker dus eh, als vocalist en trompetist aanwezig in deze compositie. It's Always You. Misschien heb je hem vanavond gezien. En als je hem vanavond niet gezien hebt, je kan hem aanstaande vrijdag in de Schouwburg in Amstelveen zien. En aanstaande zaterdag in de Philharmonie in Haarlem. En verder de komende periode een tal van andere plaatsen. Want hij is weer op tournee. Spinvis. Weerman dus de titel van zijn nieuwe theaterprogramma. toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor heel vergeten, koningin de dag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende. stond met dat huis. En dat ik iemand was die van alles wou en niets vergeet. Van de film waarin hij speelde en de loveback die hij was. Ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou. Tot ik jou vergeet. Jou vergeet. vergeet. alleen maar lijkt te dromen. geleden, toen was hij daar ineens. Dat begon met eh, dat opvallende plaatje van... ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Nou, dat liedje dat heet Dat Het album ook wat vervolgens uitkwam. En daarop is ook dit voor ik vergeten te vinden. En zoals we zeiden Spinvis die toert weer door het land... Op dit moment eh, zal hij <laughs> waarschijnlijk in bed liggen of nog even na zitten te genieten... en te evalueren zijn optreden in Theater de Vesten van afgelopen avond. Maar overmorgen dan... Of nee, morgen moet ik eigenlijk zeggen, want het is vrijdagavond... dan kan je hem zien in de Schouwburg in Amstelveen en zaterdagavond. Dan zal hij optreden in de Philharmonie in Haarlem Spinvis dus met zijn voor ik vergeet. En ja, dat optreden dat, eh, wat hij doet, dat heeft een, een, thema. Hij speelt weerman en elk liedje heeft dan weer eh, een thema. Staat in eh, het teken van het weer, regen, storm en die geluiden die daarbij horen, die... heeft hij op een cassettebandje gezet, zijn oud cassettebandje. En die stopt hij in een cassette recorder. Nou, ben heel benieuwd. Het klinkt allemaal zeer interessant. Spinvis dus. Dit is het optreden van de Belgische hoevenfonic. 3 februari bij het programma van Giel Belen. You took the tunnel road home. You've never taken that way with me before. Did you feel the need for change? Apologize. love flickered in the city of lights like intermittent radio waves. I don't need your tears. I don't want your love. I just gotta get. cover is het geworden. In het kader van de mega top 50 covers. De rubriek bij het uh, eh, 3FM-programma van Giel Bede. Mocht hoeveel eh, zich uitleveren op een succes van de Britse band White Lies. En dat werd Bigger Than Us. Hoeve Vonnek 3 februari. Toen stonden ze in dat eh, ochtendprogramma van Giel Bede. En ze hadden het druk tot Edma. Want de avond daarvoor toen stonden ze hier op Radio 1 te zingen en te musiceren. De mensen van Hoeven vond ik in met het door op morgen. Maar goed, dit was dan die opname uit eh, het programma van Giel op 3FM. Bigger Than Us van The White Lies. En die hebben net een nieuw album afgeleverd onder de titel Ritual. En daarop dit vraag je The Power and the Glory. What CD, recente CD Ritual... kon je luisteren naar The Power and the Glory. Afgelopen week gingen, precies zijn, vorige week donderdag... toen gingen in tal van Nederlandse bioscopen in première de film The King's Speech... Over George de zesde, die een probleem had, de Britse koning. Namelijk hij stotterde. En om van het stotteren af te komen kwam hij in contact met Lionel Locke, een spraaktherapeut. Een logopedist die hem eh, nou niet helemaal van het uh, stotteren kon afhelpen... maar hij kon wel één ding doen en dat was eh, de koning helpen... wanneer hij het volk moest toespreken via de radio, via de BBC... Dat heeft nogal wat dramatische wendingen. In ieder geval aan het eind van de film, zo'n beetje de laatste 20 minuten... dan moet de koning George de zesde het volk toespreken... omdat Engeland in oorlog is met Duitsland. Als hij in die film het volk toespreekt... dan wordt deze muziek ten gehore gebracht... die je dus kunt horen wanneer je naar de bioscoop gaat in deze dagen. Of misschien ben je al naar de bioscoop geweest om te kijken naar de film The King's Speech. De muziek die je aan, in ieder geval aan het eind van de film kan horen als koning George VI het volk toespreekt. Omdat Engeland in oorlog is geraakt met eh, Duitsland. Wat hoorde je? Je hoorde namelijk een gedeelte uit de zevende symfonie van Beethoven, het Allegretto. En het werd uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Terry Davis. En degene met een klassieke opleiding, klassieke achtergrond, die zullen zeggen van hier klopt iets niet. <laughs> En dat klopt dan op zijn beurt weer wel. Want de originele partituur, als die uitgevoerd wordt, dan duurt het werk pakweg zo'n negen minuten. Terry Davis, dat is degene die de bewerking heeft gemaakt voor de film The King's Speech... die heeft dit allegretto enigszins ingekort tot vijf minuten. Terry Davis, meerdere malen verantwoordelijk geweest voor muziek in films... dirigeerde hier de London Symphony Orchestra met het allegretto uit de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven uit de film The King's Speech... die overigens genomineerd is voor 12 Oscars. En aanstaande maandagochtend, dan weten we of die in de prijs is gevallen... want eh, zondagavond plaatselijke tijd, dan vindt het bekende gala weer plaats. s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les bombes et les bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingles que tu m'as fait endurer. Je sens les boum et les bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. bioscopen de film over Serge Gainsbourg, het leven van Serge Gainsbourg. En er is oud materiaal, wat nooit eerder is uitgebracht, weer opnieuw uitgekomen van Serge Gainsbourg. Oud materiaal wat niet eerder is uitgebracht opnieuw, dat kan dus natuurlijk niet, maar oud materiaal is eh, uitgebracht van eh, Serge Gainsbourg, waarbij dingen zitten die eh, nog nooit eerder het daglicht hebben gezien. Interessant inderdaad voor de fans, want hij heeft vrije composities gemaakt, al zijn zijn uitvoeringen niet altijd de meeste gave, maar daarom wel de, mm, bijzonder in dat opzicht. Kom een boomerang, dat is een van de nummers die zelfs op een single is verschenen in eh, diverse landen. Serge Gainsbourg, het nummer dat komt al uit de jaren zeventig. Het is ooit ingezonden voor een Eurovisie Songfestival... maar is toen eh, niet door de selectie heen gekomen. <laughs> Nou, tegenwoordig komt wel broerdere dingen door de selectie heen... als het gaat om een Songfestival. In ieder geval, ik vond het zeer fraai. Dit komt een boomerang, Serge Gainsbourg... vooral als je naar de tekst luistert. Uit eh, de jaren 70 dus. En eh, wie weet komt hier in Nederland ook wel op een single uit. Daarvoor hoorde je trouwens, hier in de Nacht in Donders bij op Radio 1... Indie Man, Nightmare Girl van een cd die ze in 2002 maakte. Jeroen van Merwijk, die was afgelopen zaterdag te gast in Sprekers met Koppen. Met een aantal muzikanten. En daar zong hij zelden over jou. We praten over hoe het gaat. En nieuwe kapsels, hoe het staat. En hoe de vakantie was in Tsjechoslowakije. En dat de veiligheid op straat steeds meer te wensen overlaat. Omdat de mensen steeds maar harder blijven rijden. En over Brahms in het concertgebouw. Maar we praten nog maar zelden over jou zelfde over En we komen nog wel bij elkaar, zo'n twee, drie avonden per jaar. En wij praten, ja, want ja, wij kunnen praten. En dus we praten maar en praten maar. En iedereen heeft commentaar. En altijd is de stemming even uitgelaten. En we blijven de familie trouw maar we praten nog maar zelden over jou. Zelden over jou. Over hoe geweldig of je was. Een sieraad van het mensenras. De ruzies die je maken kon. En hoe je mensen raken kon. De lieve schoenen die je droeg. En je boterhammen ochtends vroeg. Wat voor een heer je was in het verkeer. Daarover praten we niet meer. Praten we niet meer. over Noordzee jazz en we praten over stress. En dat je koolhydraten nooit gelijk met vet moet koken. En soms zelfs over Socrates, want wij blijven bij de les. En bijna alles wordt genoemd, niet veel blijft onbesproken. En we praten over onze helden en over wie jij gisteren belde. En wat die allemaal vertelde en we zijn nog altijd in de rouw. Want we praten nog maar zelden over jou. Zelden over jou. Zelden over gedaan afgelopen zaterdag in Café de Florin in Utrecht. Spijkers met koppen, daar trad hij op. En Jeroen van Merwijk, daar heb ik het over, die zong zelden over jou. Zo dan hoor je Jan van der Putten met het nieuws. En tot die tijd Adele van de jongste CD 21, Someone Like You.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 stay. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories.